twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de politie Utrecht zijn gisteravond zeven tips binnengekomen... over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden... op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen, langs de A12. In een van de tips is volgens een politiewoordvoerder zelfs een naam genoemd. Die wordt nagetrokken. Eerder leverden uitzendingen van Tros Vermist tips op... die naar Duitsland wijzen Daarom werd gisteravond op de Duitse tv aandacht besteed aan het heulmeisje. Naar aanleiding daarvan kwamen er dus zeven nieuwe tips binnen. Het gat tussen VVD en PvdA wordt in verschillende peilingen kleiner. In drie verschillende onderzoeken is de VVD de grootste partij... op korte afstand gevolgd door de PvdA. In de politieke barometer is het verschil tussen VVD en PvdA maar twee zetels. De VVD staat in deze peiling van Ipsos Sinneveet op 34 zetels, de PvdA op 32. In de peiling van Maurice de Hond is het verschil groter. Ook in de wekelijkse peiling van 1 Vandaag wint de PvdA fors. De partij komt op 30 zetels, 9 meer dan de week ervoor. De VVD is met 34 zetels het grootst in die peiling. De grote Prins Klausprijs gaat dit jaar naar de Argentijnse uitgeverij Eloisa Cartonera. Deze non-profit organisatie maakt handgemaakte boeken van gerecycled materiaal. Dat wordt verzameld door werklozen die zo geld verdienen. Volgens het Prins Claus Fonds maakt de uitgeverij boeken toegankelijk voor een breed publiek. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Tien andere kunstenaars, filmmakers en organisaties krijgen ieder 25.000 euro. Het fonds eert de laureaten voor hun prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling.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 Do you remember the nights we used to linger in the hall? Your father didn't like me Remember the reason why we married in the fall to rent this little nest and get a bit of rest. Well, here we are, just about the same. Foggy little fella, drowsy little dame, two sleepy people with nothing Say, and too much in love to break away. Your father didn't like me at all. Do you remember the reasons why we married in the fall? To rent this little nest and get a bit of rest. Well, here we are, just about the same. Foggy little fella drowsy little day to sleepy people by dawn's early light and too much in love to say good night Nou, is dat niet mooi als je hoorde de stem van Art Garfunkel... Two Sleepy People, een nummer dat al heel oud is. Het is namelijk uit eh, 1938 en het werd gecomponeerd door Hoagie Carmichael... Goeie nacht allemaal, welkom. Dit is de Nacht in, Anders bij de Vada op Radio 1. En er zijn een aantal dingen weer eh, nieuw, of als van ouds. Nieuw is dat ik eh, in een andere studio zit, dus eh, je kent het misschien wel. Als je dan eens in een andere auto zit, dan moet je even kijken van... waar is het knopje voor de ruitenwisser en, en, dat soort dingen. En dan druk je wel eens verkeerd. En in plaats van dat de ruitenwissers gaan zwaaien, dan krijg je ineens een eh, spruit eh, water op de voorruit. Nou, zoiets heb ik hier ook op dit moment. Ehm, dus ik moet even heel exact weten van... nou, moet ik op dit knopje gaan drukken, want eh, anders valt de muziek weg. Daar waar die moet komen, zoiets dus. <laughs> Wat ook weer eh, als van ouds is, dat is het leukste uit Spijkers met Koppen. De eerste uitzending van dit seizoen is afgelopen eh, zaterdag weer begonnen op Radio 2. En dat houdt in dat wij hier in de nacht op Radio 1 weer het leukste uit Spijkers met Koppen doen. Je hoort eh, veel fragmenten tussen 4 en 5 of tussen half 5 en 5 om het wat preciezer te zeggen. En over ruim een half uur het eerste fragment uit de meest recente uitzending van Spijkers met Koppen. Maar er zijn ook dingen die gewoon blijven en eh, die als van ouds zijn. Zoals bijvoorbeeld studio eh, studiosessies. Bijvoorbeeld uit het programma van Giel. Waar zeer recentelijk een optreden was van de IJslandse band of Monsters and Men. 23 april, jongstleden, toen waren zij daar. En zij zongen een van hun nummers, voorkomend op hun jongste album, Dirty Prawns. En afgelopen avond traden ze ook op in Nijmegen. Jumping up and down the floor. My heart is not anymore. And once there was a not anymore. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pie, dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. is de titel van het meest recente album van deze band uit IJsland. Of Monsters and Men. En afgelopen avond toen hadden zij een optreden gegeven in door een Roosje Nijmegen. Dinsdagavond was ook al eh, een uitverkochte zaal. Maar dat was dan in Amsterdam de Melkweg. Daar verschenen zijn. Of Monsters and Men. Je hoorde hun nummer van die cd. Met als titel My Head is an Animal. En ik liet je luisteren naar Dirty Bronze... Maar dan wel in de versie zoals die 23 april jongsleden werd opgenomen... in het ochtendprogramma van mijn sympathieke collega Giel. Dit is Stevie Wonder. Die heeft zijn woorden ook terug moeten nemen. Hij had zich een beetje ongelukkig eh, uit omdat hij zei dat mensen die gewoon eh, homo zijn... gewoon verward zijn. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar heeft zijn excuses voor die opmerkingen aangeboden. He's a man with a plan. got a counterfeit dollar in his hand. He's Nestor, know it all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Nestor, know it all. Makes a deal with a smile, knowing all the time that is life. There's no doubt he's the coolest one with the biggest mind. it's a ¡Gracias! 1974. te maakte hij de LP Inner Visions. Was toen 24 jaar oud. En het was een wereldalbum met hele fraaie stukken erop. En dit was een van de nummers. is Mr. Know It All, Stevie Wonder. onze Stevie die zich wat uh, ongelukkig uitliet over eh, onze homoseksuele medemens... en daarvoor zijn excuses inmiddels weer heeft aangeboden... had ik zojuist voordat Stevie Wonder begon een opname uit eh, het eigen VARA-archief... een opname uit het programma van Giel, ook dit is er een... van 25 juli jongsleden. Je gaat luisteren naar de Two Door Cinema Club. Die waren daar toen te gast en ze zouden later ook nog verschijnen op Lowlands... En ze brachten daar akoestisch een van hun nummers. maybe next year. I have no time to think about the questions to address. Am I the one to try to stop the fire? I wouldn't test you, I'm not the best you could have attained. But why try anything? I will get there. Just remember. Cinema Club een gezelschap uit Noord-Ierland. Ze waren op Lowlands te zien en ze waren ook 25 juli te gast bij het programma van Giel. En speelden daar What You Know en die opname die heb je zojuist gehoord van die Two Door Cinema Club. Er valt vannacht ook weer het een en ander te winnen. Een hele vrij cd, een dubbel cd zwaar. En die heet Privateering. En dat is de meest recente cd van Mark Napfler moet je wel een vraag voor beantwoorden. En de vraag is Mark Napfler. Die komt trouwens in het voorjaar volgend jaar, mei 2013. Komt niet heel veel weg. Maar eh, de handtekeningen zijn er gezet en de boekingen zijn gemaakt. Hij komt naar Nederland toe, maar over een maandje... dan gaat hij toeren in de Verenigde Staten, Mark Knopfler. Met wie toert hij? nou, ik wil het eh, antwoord weten van de ehm, persoon waarmee hij in het najaar toert in de Verenigde Staten. En dat kan je dan mailen naar eh, de mailbox van de Nacht Hinkt Anders. Je kan ook tweeten. En eh, het tweetadres is uh, hashtag nachtklinkt. En nacht spel je dan als letter N, een cijfer 8, nachtklinkt ik wilde even van je weten met wie toert Mark nog voor de komende maanden. Het begint pas eh, volgende maand in de Verenigde Staten. Goed, nou, had je juist eh, de Two Door Cinema Club die aanwezig waren op eh, Lowlands. Deze gast die je nu gaat horen, die je nu gaat horen, <laughs> dat was dan een verkeerd knopje wat ik indrukte. De gast die je nu gaat horen, hij gaat dit weekend ook optreden. Was afgelopen avond nog in eh, Bitterzoet in Amsterdam. Maar hm, waarschijnlijk vandaag neemt hij de boot naar Vlieland. Want daar is hij een van de gasten voor Into the Great Wide Open. Anne Soldaat. I come Eh, cd gemaakt. Deze Anne Soldaat, die dan komend weekend zal optreden op het Into the Great Wide Open. Vrijdags dan zal hij daar een eh, optreden geven. Dus morgen al. Ehm, wie er ook zullen zijn, die hebben al eerder laten horen in dit programma De Nacht Klinkt Anders. Of Monsters and Men en Spinfish. die zal daar een optreden geven. Kortom, het wordt eh, een heel aantrekkelijk programma met ook nog eens een keer heel aantrekkelijk weer. Dat krijg je zomaar cadeau. Eh. Dat is de organisatoren wel gegund eh, voor Into the Great White Open. Dit is Nacht anders bij de Vara op Radio 1... Onze gezelschap R van drie jaar geleden. Deze Sing sing Sang. her thigh. I saw the petticoat hanging to dry. I took up me breeches and hung them thereby to keep the old petticoat warm. She comes from the mountains, her stockings are black. I'd love to be tickling the small of her back. She comes from the town, her stockings are brown. I'd like to be stretching her garter. Someone once said to me, I'll never get married, never, says she. However, today she's married to me, the mother of seven grandchildren. Even eventjes uh, ruime aandacht voor Ierse muziek. Je kon luisteren naar het Ierse gezelschap de Chieftains. Die hebben in het voorjaar een album uitgebracht onder de titel Voice of Ages, De band, Onder leiding van Paddy Maloney, die bestaat al 50 jaar, ja. Zolang alweer. Ze zijn 1962 opgericht in eh, Dublin. Toen riep Paddy Maloney ze bij elkaar samen met een aantal andere mensen. En het succes is maar steeds doorgegaan. En dat is nog steeds. En ze treedt nog steeds op. Brengen dus ook nieuwe albums uit. En Voices of Ages, dat is dan het meest recente van de Chieftains. En uit dat album hoorde je dan de Chieftains Reunion. Bijna 11 minuten lang. Jackson. 2019 overleed hij vrij plotseling, hoewel hij was eh, al aardig radeloos aan het worden en compleet verward. En dat dat optreden niet doorging, dat heeft de organisator, eh, de organisator eh, AEG 17,5 miljoen dollar gekost. En die probeert dat nu te verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Je zou denken, nou, <laughs> het, is allemaal duidelijk. Eh, de man overleed en eh, dan is daar de schadepost. Maar ja, die, eh, die, die, verzekeringsmaatschappij die denkt er toch even wat anders over. Die wil alle details weten van hoe de doodsoorzaak precies tot stand is gekomen, et cetera, et cetera. Die wacht nog even met dat uitkeren van die 17,5 miljoen dollar aan de organisator van dat concert... wat destijds gepland, gepland was met Michael Jackson. Je hoort in ieder geval van de zanger nog eens een keer zijn grote succes zangeres Billie Jean in de productie van Quincy Jones. Het is weer zover. Vanaf vandaag kan je in de Nacht Anders weer luisteren naar het leukste uit Spekers met Koppen. Straks tussen eh, half vijf en vijf meer fragmenten uit dat programma van afgelopen zaterdag. Maar hier is alvast één cabaretgedeelte uit Spekers met Koppen. We zijn er weer, ja zeker wel, Spijkers met Koppen. We gaan eens kijken eh, wat er gebeurt in het seizoen. Het seizoen is begonnen, we zetten de lijnen open. Dus ik zou zeggen, ja, kom, eh, bel maar mensen. Bel alsjeblieft met wie? Ja, hallo. U spreekt met uh, Arend van Ipsos Sinnoveet. We zijn er dit bezig met een opiniepeiling. En ik vroeg me af of ik u een paar vragen mag stellen. nee, want we zitten midden in een uitzending. Oké, heel fijn. wat vindt u belangrijk in een leider? uiterlijk, sportiviteit of Facebook? Ehm, geen van alle, lijkt mij. Dat kan helaas niet. Ja, ik, ik kan toch zelf bepalen wat ik antwoord? Eh, nee, dat staat het eh, systeem niet toe. En als ik ophang? Dan bellen we u direct even terug. Dit is absurd. Oké, eh, wat vind ik belangrijk? sportiviteit dan maar. Oké, sportiviteit. Waarom vindt u het zo belangrijk dat een leider sportief is? Dat vind ik dus niet. Dat vind ik dus niet. Oké, bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek. Heeft u interesse om deel te nemen aan ons vaste opiniepanel? Nee. Oké, dan stuur ik u zo snel mogelijk het informatiepakket op. Goedemiddag, meneer Fransen. Oké, volgende beller. Ja, hallo, met Hans van Zetten. Ah, Hans van Zetten, turncommentator. U klinkt vrolijk. Heb je weer naar Epke gekeken? Nee, ik heb net een pot Viagra met een post binnengekregen. Het is fantastisch. Oh, Oké. Dit wordt mijn eerste erectie in acht jaar tijd. Ja, komt hij? Ja, hij staat. Ik sta. Het is ongelooflijk. Ik ga helemaal uit mijn Meneer van Zetten. Hij staat één. Hij staat één. Mooi. Met wie spreek ik? Jallo, hallo, ik wil even zeggen, ik heb deze zomer goud en zilver gepakt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Waar heb je goud en zilver gepakt? Kerkstraat 54 Blarikum en Kastanjelaan 8 Wassenaar. Oké, wie heb ik aan de lijn? Met Bram van Ooyk, nummer 2 op de lijst van GroenLinks. En ik ben heel kwaad op mijn partij. Hoezo? Ik, hoe durven ze een politiek talent als ik op een onverkiesbare plaats te zetten? Oké, next caller, please. Eh, Emil Roemer. Nou, dat is leuk. Meneer Roemer. Ja, ik dacht ik bel even. Gezellig, toch? Gezellig. Nou, waar zullen we het over hebben? Voetbal? Voetbal? Of over mijn vakantie, of het weer, of wat ik ontbeten Nou, het lijkt mij... Of gewoon over mijn kinderen, ook leuk. Of gebakjes, Gebakjes. of de moedervlek op mijn voorhuid. Of de apenheul, of vader Abraham. Mm, ik wou het eigenlijk over de politiek hebben. Dan bel ik een andere keer terug. Houdoe. Houdoe, hè. Volgende beller graag. Ja, hallo met Maarten van Rossum. Meneer Van Rossum, heeft u genoten van uw rol als jurylid laatste weken? Nee, natuurlijk niet. Het is een ontzettend stomzinnig programma... waar een normaal, volwassen mens niet naar zou moeten kijken. Zoiets doe ik nooit meer. Ah, oké, wanneer bent u weer op tv? Vanavond bij Sterrenspring op zaterdag. <laughs> Wie heb ik aan de lijn? Bernard van Zanten hier. Meneer van Zanten, zeg het maar. Ik vind het schandalig wat er gebeurd is. <clears throat> In het VU Medisch Centrum op de longafdeling. U, u, um, u bent gedupeerd. Ja, ze zeiden, meneer Van Zanten, gaat u maar naar huis. Ja, en, en, en waarom was u in het VU Medisch Centrum, als ik vraag mag? Ik ben longarts. <laughs> Volgende. Met Louis Vergal. Ah, Louis, alles goed. Wat is dat nou eh, voor een idiote vraag? Sorry, Louis. Natuurlijk gaat het goed met mij. Hoe gaat het met jou? Nou ja, eh, prima. Waarom belt u? Omdat ik een gedicht heb geschreven. Nou, leuk. Ik moet zeggen, ik ben vereerd. Als je even je kop houdt, komt-ie. Rul, rul, rul. Johan Cruijff is een lul. Oké. Eh, laatste bellen. Ja, dit is de voicemail van Mark. Ik eh, ben er even niet. Ik ben lekker op campagne. Lekker met mijn verhalen het land in. Hè? Dat was razend druk. Dat was ook erg leuk. Dat was ook erg goed. Nou, na de piep kun je iets eh, achterlaten. Een soort, ja, eigen bijdrage. Ehm, want daar ben ik voor, een eigen bijdrage. Tenminste, op deze voicemail natuurlijk. Niet in de zorg. Hoor je dat, Emiel? Piep! Dank u wel. somebody said En die zongen het nummer Rings. Daarvoor hoorde je een fragment, een cabaretfragment... fragment. Uitsprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En zoals ik al zei, straks tussen half vijf en vijf meer cabaret en columns vooral eh, die je kan horen. Hans Lebbes en Wim Daniels die zijn ook weer terug met het uitspreken van de columns in speakers met Koppen. Eh, het volgende uur dan eh, krijg je weer een cabaretfragment, maar dan Van Koten en de Bier, liever gezegd Jacobsen en Van S, die je dan kunt gaan beluisteren. Dat heeft allemaal te maken met de verkiezingen die volgende week alweer voorbij zijn. Dan weten we de uitslag al. Dan weten we wie eh, misschien de toekomstige premier van Nederland gaat worden. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op die feiten... want er gaat nog een hele hoop gebeuren de komende week. Eh, dadelijk in ieder geval dus uh, Jacobsen en Van maar Dat is na het nieuws van drie uur. Deze zanger die komt uit Hasselt. Dan heb ik het over de hoofdstad van Vlaams-Limburg niet over het Overijsselse Hasselt. En eh, degene die daar vandaan komt, dat is de zanger Marco Z. Binnenkort komt hij naar Nederland toe voor een aantal optredens. Het een zal plaatsvinden in het patronaat in Haarlem... en het ander in het Burgerweeshuis. Ja, zo heet dat eh, theater, het Burgerweeshuis in Deventer. En dan willen van Marco Z. Endless Beat Together, de nieuwe single van de man. been thinking about you. There's inspiration. There's inspiration. No revelation. door de oude Motown-sound van de jaren 60. Endless Be Together, joh, Marco Z, die aan de Nederlander een beetje bekend is... want hij maakte een tijdje geleden een plaat onder de titel I'm a Bird. Michael is in Nederland toe, deze Vlaming. Mocht ook al optreden op Pukkelpop trouwens daar. Maar dat was dan een soort van thuiswedstrijd in België. Dadelijk het nieuws. En dit zijn de Ventures tot die tijd.